Als die er ook niet uitkomt is de socialistische PASOK-partij aan de beurt cda kandidaat lijsttrekker Bleker wil op langere termijn af van kernenergie. Dat zei hij in het eerste debat tussen de zes kandidaten voor het lijsttrekkerschap in Rotterdam. Het CDA is altijd voorstander geweest van kernenergie en sprak zich in 2010 nog uit voor twee nieuwe kerncentrales. Volgens Bleker laat bijvoorbeeld Duitsland zien dat het ook anders kan. De nieuwe, strengere wachtgeldregeling voor politici geldt ook voor huidige Kamerleden. Dat meldt RTL Nieuws. In het bezuinigingsakkoord van vorige maand is afgesproken dat Kamerleden na hun vertrek maximaal drie jaar en twee maanden wachtgeld krijgen. Dat is tien maanden korter dan nu en net zo lang als de maximale WW-duur. De nieuwe maatregel gaat in op 1 september, dus voor de verkiezingen. De Libris Literatuurprijs is toegekend aan AFTH van der Heijden. Hij krijgt de prijs van 50.000 euro voor zijn boek Tonio. Dat gaat over zijn zoon die twee jaar geleden overleed nadat hij was aangereden op zijn fiets. Van der Heijden was zelf niet bij de prijsuitreiking aanwezig. Sinds de dood van zijn zoon komt hij nauwelijks meer de deur uit. In het paleis van de Spaanse koning is vorige maand een antieke cello gebroken. Op vrijdag de 13e wilde deskundige het instrument van de Italiaanse bouwer Stradivarius fotograferen. Ze zetten de cello op een tafel, maar daar viel hij vanaf en de hals brak in tweeën. De Stradivarius, die 22 miljoen euro waard is, wordt gerestaureerd. Het weer, vannacht in het westen wat regen, minimaal van 6 tot 10 graden.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 Hip hop. legend. Never felt pretty, never looked like Cameron. Diaz was her last name, always been abandoned. Keep your head up, baby girl, this your anthem. There goes Hannah, showing up for Banner. Rocking that crown, make the boys go bananas.